Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische agenten hebben op de bezette westelijke Jordaanoever twee Palestijnen doodgeschoten. Het gebeurde bij een gebouw in Jenin, waar ze zich hadden verschanst... totdat een Israëlische bulldozer het gebouw begon te slopen. Over de toedracht is veel discussie. Volgens Israëlische verklaringen gaat het om twee gezochte militanten... die probeerden te ontkomen of bevelen negeerden. Maar op videobeelden lijkt het dat de Palestijnen zich al hadden overgegeven... voordat ze werden doodgeschoten. De Palestijnse premier zegt dat Israël de twee in koele bloeden heeft geëxecuteerd. De mobiele eenheid heeft gisteravond in Lisse een plein schoongeveegd... omdat betogers tegen de mogelijke komst van een AZC vuurwerk hadden afgestoken. Zo'n 50 demonstranten hadden zich verzameld bij het gemeentehuis... waar werd vergaderd over de asielopvang. Volgens de spreidingswet moet Lisse 140 opvangplekken realiseren. Maar er ligt nog geen concreet plan. De ME verhinderde dat de betogers na het ontruimen van het plein... naar het centrum van Lisse gingen. De afgezette president Ambalo van Guinea-Bissau is aangekomen in buurland Senegal. Dat land heeft een vliegtuig gestuurd om hem op te halen na de staatsgreep van woensdag. In Guinea-Bissau waren net verkiezingen geweest. De uitslag was nog niet bekendgemaakt. De oppositie zegt dat Ambalo de staatsgreep in scène heeft gezet... om een verkiezingsnederlaag voor te zijn. In de Europa League hebben de drie Nederlandse clubs allemaal verloren. Go Ahead Eagles ging in eigen huis met 0-4 onderuit tegen VfB Stuttgart. FC Utrecht verloor in Spanje met 2-1 van Betis Sevilla. En Feyenoord verloor thuis met 1-3 van Celtic. In de Conference League wist AZ wel te winnen met 2-0 van het eerste Shelburne.